In Amsterdam stonden mensen vanmiddag meer dan een uur te wachten op een wattenstaaf. Was het druk? 20.000 mensen van het weekend op stap. Staan er 20, 30 mensen die staan een dingetje te doen. Staat een rij, je moet 3,5 uur wachten. Ze zijn niet goed bij hun hoofd. Als er een evenement is, staan er 70, 80 man die kaartjes aan het scheuren zijn. Nu steek ze je een ding in je neus. Dus is te weinig personeel hoor ik. Ja, ze waren met z'n tweeën in één hoek. Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt, maar ja, de andere hoeken waren leeg. Het kan efficiënter. Het kan efficiënter. Een grote bosbrand heeft het Canadese dorp Litten bijna helemaal verwoest. Er staan nog maar een paar gebouwen. Litten werd afgelopen week wereldnieuws toen het dorp drie dagen op rij het Canadese temperatuurrecord verbrak. Het werd bijna 50 graden. Duizend inwoners moesten hun huis uit. Er zijn er nog een aantal vermist. Het slachthuis Schoschalk in Epen moet van de Voedsel- en Warenautoriteit vanaf morgen dicht. Op beelden die varkens in nood maakten is te zien hoe dieren daar ernstig worden mishandeld. De Tweede Kamer sprak eerder al afschuw uit over de beelden. De slachterij heeft maatregelen genomen, maar de toezichthouder vindt die nog onvoldoende. En as we speak begint de eerste kwartfinale van het EK voetbal. Spanje, Zwitserland. Het wordt nog spannend, zegt commentator Suze van Kleef. Zwitserland schakelde Frankrijk natuurlijk uit tegen Spanje. Het beste team van de achtste finales. Dus ik ben heel benieuwd of Spanje die lijn kan doortrekken. Want stiekem wordt Spanje voor mij gewoon eh, ook een favoriet op de titel... Eh, na deze eh, laatste achtste En om negen uur is er nog een wedstrijd. Dan strijden Italië en België om een ticket voor de halve finale. Het weer, de zon schijnt vanavond nog een tijd. Vannacht rustig, morgen een zonnige en warme zomerdag tussen de 22 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog drukte op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Almere 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn door een ongeluk bij Amsterdam Sloten twee rijstroken dicht. Zorgt voor 3 kilometer file vanaf Schiphol met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging heb je als je over de A6 vanuit Muiden naar Lelystad rijdt. Want tussen knooppunt Almere en Lelystad kom je in 5 kilometer file. De rechterrijstrook van de A7 is dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Kornwerderzand. 7 kilometer file staat er met een drie kwartier vertraging en een kwartiertje vertraging op de ringweg van Amsterdam.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 gaat vanaf morgen voorlopig dicht. Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit besloten. Uit het hele land komen berichten van lange rijen bij de testlocaties. Voor dit weekend zijn zo'n 270.000 testafspraken gemaakt bij testen voor toegang. Een grote bosbrand heeft het Canadese dorp Litten vrijwel helemaal verwoest. Litten was deze week wereldnieuws toen het dorp drie dagen op rij het Canadese temperatuurrecord brak. Het weer. Morgen wordt een vrij zonnige dag en ook wat warmer dan vandaag... met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. care mountains up to the rising sun.